Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Florida is Ben Ferenc overleden, de laatste aanklager van de Nuremberg-processen die nog in leven was. Hij was bekend door de vervolging van misdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. De Joodse Ferenc was in 1945 een van de eerste onderzoekers die bewijzen verzamelden van misdaden in concentratiekampen. Daarnaast zette hij zich in voor financiële compensatie voor overlevenden van de holocaust. Ben Ferenc was 103 jaar. De politie heeft twee minderjarige jongens aangehouden... voor het mogelijk versturen van een dreigmail aan een middelbare school in Zaandam. Hun rol wordt op dit moment onderzocht. De jongens zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De mail kwam op dinsdag bij de Zaanse school binnen. en werd gedreigd om leerlingen en docenten iets aan te doen. Vanwege de dreigmail besloten drie scholen een dag lang dicht te blijven. Meer dan 100.000 Canadezen zitten nog altijd zonder stroom... na een winterstorm in het oosten van het land. Vooral de provincie Quebec is zwaar getroffen. Door de storm van woensdag viel de stroom daaruit bij ruim 1 miljoen huishoudens. De meeste mensen die nu nog met het probleem te maken hebben... zijn te vinden in de stad Montreal. De verwachting is dat ze maandag allemaal weer stroom hebben. En ondertussen worden mensen in Quebec gewaarschuwd... om voorzichtig te zijn met gas in huis... vanwege een mogelijke koolmonoxidevergiftiging. Tennisser Gijs Brouwer heeft de halve finale bereikt van het ATP-toernooi in de Amerikaanse stad Houston. De 27-jarige Brouwer versloeg in de kwartfinale Jeffrey John Wolf in twee sets. Het werd 6-3 en 6-4. In de halve finale is Francis Tiafoe zijn tegenstander. Met de carrière van Gijs Brouwer is het snel gegaan. Tot een jaar geleden hadden nog weinig mensen van hem gehoord...